De PVV zag het ook altijd wel zitten om het eigen risico af te schaffen... maar krabbelt nu terug. De Partij van Wilde zegt ineens dat ze er geen haast mee hebben. NSC en VVD, waarmee de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet... zijn ook tegen de afschaffing van het eigen risico. Vier medewerkers van het Van Gogh Museum in Amsterdam moeten weg... vanwege wangedrag bij de Pokémon Expo van vorig jaar. Er was toen veel te doen om bijzondere Pokémon-kaarten... die speciaal waren gemaakt voor de tentoonstelling. Die waren extreem zeldzaam en gewild bij verzamelaars. Some dude already tried to offer me like 200 euros. Pokémon cards are pretty collectible and this is just a special edition of something. This could be one of the rarest cards going in modern history, really. It's very cute, so I can see why a lot of people would like them. I would not sell my limited edition Pikachu with the grey felt hat. Ja, de medewerkers zouden bezoekers hebben ingeseind wanneer de kaarten te koop waren. Een van hen zou een doos vol achterover hebben gedrukt, zegt het parool. En in een parkeergarage in Hilversum zijn de ruiten van meer dan 30 auto's ingeslagen. De ene na de andere auto is met zwarte vuilniszakken over de kapotte ruiten de parkeergarage uitgereden. Een van die auto's is van Tijn. Hij was vannacht om twee uur wakker toen hij ineens een seintje kreeg dat de pinpas die in zijn auto lag was gebruikt in de parkeergarage. Hij meteen erheen. Ik kwam met mijn auto eh, mijn ruit ingeslagen, super kloten. Eh, maar ik keek om me heen en, en ja, bijna bij, bij wel 50 auto's was, eh, was hetzelfde gebeurd. Dus ja, <laughs> het was een professional. Ja, later is er met een creditcard ook nog een pakje sigaretten afgerekend in Hilversum. Daardoor heeft de politie nu wel duidelijke beelden van een verdachte. Het weer. In de loop van de middag gaat het minder hard waaien. Graadje of 11 is het. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst zon, later bewolkt. En op de meeste plekken een graad of 8. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Bij afrit Durgerdam gebeurde namelijk een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht.